Mariette Krol met het NOS Journaal. Net als president Trump zegt ook de voorzitter van de Republikeinse Partij... dat er wordt gefraudeerd bij de verkiezingen in de VS. Voorzitter McDaniel zegt dat er veel onregelmatigheden zijn ontdekt in Detroit... de grootste stad in de staat Michigan. McDaniel is een van de weinige hoge republikeinen die zich achter de president schaart. De meesten houden zich stil. President Trump is ook bezorgd over andere staten... In Pennsylvania heeft zijn partij het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd... om af te dwingen dat de poststemmen die na de verkiezingsdag zijn binnengekomen... apart worden gehouden voor een mogelijke hertelling. De verantwoordelijke minister zegt dat dit al wordt gedaan. In de staat Georgia heeft Joe Biden zijn voorsprong op president Trump verdubbeld. Biden gaat nu met ruim 4200 stemmen verschil aan de leiding in de zuidoostelijke staat. Naar schatting 99% van de stemmen is er geteld... Vanwege de kleine marge was al besloten dat er een hertelling komt. Zorginstellingen hebben massaal voor al hun personeel een zorgbonus aangevraagd. Een flink aantal instellingen heeft het geld al op de rekening staan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze hebben het hele aangevraagde bedrag gekregen. De bedoeling was dat alleen zorgpersoneel dat uitzonderlijke prestaties heeft geleverd in de strijd tegen corona de bonus zou ontvangen. Maar de instellingen vinden dat iedereen heeft samengewerkt... en dat dus iedereen de bonus verdient. Net als de andere drie grote steden geeft ook Utrecht, BOA's en toezichthouders een bonus van 300 euro. Utrecht vindt dat de handhavers daar recht op hebben vanwege de hoge werkdruk door de coronacrisis, schrijft RTV Utrecht. De politie kreeg ook al een bonus van 300 euro van minister Grapperhaus. Het weer, het is helder en vannacht koelt het flink af. In een groot deel van het land tot net boven nul. Aan de grond kan vorst ontstaan. In het noordoosten kan er mist komen. De komende dag droog en vrij zonnig.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 When you're down and you feel ashamed. It's okay not to be okay. Feeling like your life's an illusion, and neither you're feel too exhausted to pray. Don't get lost. van Zandvoort, op 106.9 CFM Christina Marina, Polly Pop. nothing but you and I Can't stop my heart from beating Why do I love this feeling?